7 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Deense media melden dat de dader van de aanslagen in Kopenhagen... een 22-jarige man was die in Denemarken was geboren en getogen. Het was een bekende van de politie. De man schoot gisteren iemand dood bij een lezing... en daarna iemand bij een synagoge. Vanochtend werd hij zelf doodgeschoten door de politie verschillende plekken in Kopenhagen zijn vandaag invallen gedaan, onder meer in een appartement waar de dader naartoe zou zijn gegaan na de eerste schietpartij. Verder heeft de politie een internetcafé doorzocht en daarbij is tenminste één persoon aangehouden. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam is volgende week te gast bij de Amerikaanse vicepresident Biden. Op het Witte Huis is een conferentie over de aanpak van gewelddadig extremisme. Ook de burgemeesters van Parijs, Vilvoorde, Boston, Los Angeles en Minneapolis zijn uitgenodigd. Ze gaan kennis en ervaring uitwisselen over de manier waarop ze omgaan met de invloed van internationale conflicten op de samenleving. In veel steden in Noord-Brabant en Limburg zijn vanmiddag de grote carnavalsoptochten gehouden. Onder meer in Heerlen en Tilburg stonden duizenden mensen in de zon langs de kant om de tientallen praalwagens te bekijken. Rond deze tijd vertrekt in het Limburgse Beek de traditionele lichtstoet die naar verwachting zo'n 20.000 mensen trekt. In Ter Apel in Groningen was vandaag een aangepast carnavalsprogramma. Na het dodelijke ongeluk van gistermiddag kwam een 33-jarige vrouw om het leven toen een auto het publiek inreed bij de optocht. In de eredivisie heeft Utrecht met grote cijfers gewonnen van Dordrecht. Het werd 6-1. Utrecht speelde aan het eind van de wedstrijd nog maar met 10 man, maar Dordrecht nog maar met 9. Ajax won voor eigen publiek met 4-2 van FC Twente. Go Ahead Eagles won uit met 0-1 van Pek Zwolle. En Cambuur won de Friese derby tegen Heerenveen met 2-1. PSV blijft de koploper in de eredivisie. En Ajax is tweede, volgt op 12 punten achterstand. Dan het weer. Eh, vanavond en vannacht vrijwel overal vorst. Kans op mistbanken. Het kan ook plaatselijk glad zijn. Ook morgenochtend nog. Maar daarna volop zon en maximaal 10 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 But I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part. picture of you. Oh, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part.